9 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Met twee wedstrijden in het amateurvoetbal zijn spelers vandaag uitgemaakt voor Zwarte Piet en roetveeg piet. Bij een wedstrijd in Emmen tussen VVV Emmen en JOS Watergraafsmeer riep een toeschouwer Zwarte Piet naar een donkere speler van de Amsterdamse club. Bij een duel tussen Sporting 70 uit Utrecht en het Arnhemse Eldenia werd een donkere speler van de Utrechtse club uitgemaakt voor roetveeg Piet. Het duel in Emmen werd een kwartier stilgelegd. De wedstrijd in Utrecht is kort voor tijd afgefloten. Beide clubs hebben inmiddels hun excuses aangeboden. Tijdens anti-regeringsprotesten in Irak zijn vandaag 13 demonstranten gedood... door de Iraakse veiligheidstroepen. Minstens 150 mensen raakten gewond. Demonstranten staken autobanden in brand en blokkeerden wegen. In het zuiden probeerden ze opnieuw de haven van Omkasser vlakbij Basra te blokkeren. Al weken gaan Irakezen massaal de straten op om te demonstreren tegen de armoede, de slechte gezondheidszorg en onderwijs in het land. Sinds begin oktober zijn al 330 mensen om het leven gekomen. De oud-burgemeester van New York, Michael Bloomberg... stelt zich zoals verwacht kandidaat voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... namens de Democraten. Dat heeft hij vandaag bekendgemaakt. De 77-jarige Bloomberg voegt zich bij de 17 andere democratische kandidaten. Eerder deze week werd duidelijk dat de miljardair zo'n 30 miljoen dollar uittrekt voor campagnespotjes. Een recordbedrag. Bloomberg positioneert zichzelf als een gematigd alternatief voor linkse kandidaten. En de goudstaaf die vorige week in Utrecht zoek raakte bij een waardetransport is weer terecht. De eerlijke vinder heeft zich gemeld bij de politie. De goudstaaf van 9 kilo is 200.000 tot 235.000 euro waard. Hij viel in Utrecht uit een bestelbus. De eigenaar loofde een beloning uit van 25.000 euro. Hij heeft de goudstaaf inmiddels weer terug. En dan het weer, opklaringen en vanavond vanuit het zuidwesten kans op dichte mist. Minimumtemperaturen 1 tot 6 graden.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 En deze uren mogen we weer heerlijk freaken. Met een uitgebreide oldschool collectie 12 inches. En ook deze week zitten daar weer heel wat pareltjes tussen. Nu kan het zeker zo zijn dat jij wellicht ook een plaat uh, al tijd in je hoofd hebt. Die je lang niet meer hebt gehoord. En dat is mooi. Er liggen hier in het archief eh, veel te wachten om weer eens wat airplay te krijgen en de aandacht die ze verdienen. Dus laat het weten op ons forum op danceradio.nl. En wellicht vanavond heb jij hem nog thuis op je speakers. Laten we van start gaan, want de tijd is om voordat je het weet. Dit is de Downtown Dance Show en this is where the love is. things I know you realize that this is what love uit de stal inderdaad van de bekende Jacques Fred Peters en eh, Mauro Malavasi. Met maar één album gemaakt deze formatie Zink Street Level uit 1982. En je hoorde uit dat jaar de 12 inch van This Is Where The Love Is. In hetzelfde jaar brachten de mannen nog veel meer uit. Eh, Jacques Fred Peters en uh, eh, Di Mauro. Album van Change, The Richie Family, High Fashion en de BB&Q Band. Dus zaten die zomer niet stil. Nee, Goedenavond, lekker hier bij de Downtown Dance Show. Oh, oh, oh, wat hebben we weer veel lekkers voor je vanavond. Eh, blijf erbij. Een lekkere electro uit 1986 van de Connoisseurs of Groove. Dit is de Free Base City hier op Dance Radio. machine. So that's your thing, you think you're ahead of the game, but there is one thing that you should know about messing around but with that snow. You've got big money, you think you're cool, but soon, homeboy, you'll be the fool you like the way that it goes up your nose, and then you get the sensation that you're froze. You smell like cocaine through a plastic straw. You smell the game is yours, it's truly raw, the cocaine. You ought to leave it alone before you end up with a Jones. wanna clean it up or not. Before the night was over, you hit the five with a quarter back and then a half a gram. By then, your brain was in a jam. I told your homeboy you would go wrong. By that morning, $800 was gone. And then you told the pusher man, you'd be right back. You went to go get more money for another pack. Two weeks ago, your name was Joe. But since you started smoking, that snow, you got a new expression on your face that tells how much that you free base. You're a free basis who my money's almost gone. And now you're on the streets uh, looking for a loan. Look at you, boy, what a pity. I tell home homeboy you're in Free Bay City. Life is dedicated to free business with your John Q151 on your side. You dip your and into you light your pipe cause you're a cocaine addict, a cocaine user, a cocaine abuser, a cocaine loser. You're on a glass pipe, you look real whack cause you not spend all your money to buy another trap. You were at the top, but soon you had dropped. I tell you homeboy, you need to stop cause what you're doing will put you under. I tell you the king is a very big blunder. instrument, that's where you go to get another pack of snow. First you go get a 1.75, then you go home and get real life, and after that you go get an 8 ball, especially if the change real raw, cause it's hip to your mind, it's hip to your hands, and all you wanna do is smoke up some grand. I tell you like this, you're a free base man, you get the cane any way you can, your whole world dedicated to a rough fight, it's just like this, you lose your life. Cause you're a free racing. Every time I see you, you're chasing Jason. A pipe baking soda, cook John Cotton A pint of John Q, a rock a cane that's raw. You throw your cotton bar from the end of your hanger. Dip it in the rum, put your life in danger. You used to buy a cane, but now you get it on credit. Don't do that, you will regret it. Cause the cocaine, it has your head. It's just like this, you'll soon be dead. If you don't pay the money, you're out back. Trying to buy another crack. Cause you're in free En enige 12 inch die ze ooit uitbracht in 1986. Deze mannen van de Connoisseurs of Groove. van klein platenlabel Arrow Records. Dit was de Free Base City. Een jaar later maakten ze nog maar één LP. En eigenlijk zijn ze daarna helemaal uit het eh, straatbeeld verdwenen. Maar goed, niet hier bij de Downtown Dance Show. Want wij houden van dit soort platen. Deze eendagsvliegen. Deze pareltjes. Over pareltjes gesproken. Ik neem je van mee in 1982. De mannen en dames. Dames, moet ik zeggen trouwens. Het waren er twee. Van de funk en soul band Dayton. Inderdaad, ook uit Dayton, Ohio. Dit is Meet the Man. Meet the Man. De 12-inch uitvoering. Eh, niet heel makkelijk te vinden deze plaat. Eh, maar de verkorte versie kan je ook vinden op het album Hot Fun uit 1982. Eh, Is trouwens nou, een jaar of tien geleden ook uitgebracht op CD. Voor de liefhebbers. Dayton uit de gelijknamige plaats inderdaad in Ohio. funkiest. I love it. The freakiest. It's awesome as shit. The craziest radio station from Amsterdam. Dance Radio. In New York, it's coming. In Detroit, it's coming. In LA, it's coming. No, it's here. Come cause they got it. They got it. They say they got you right in their hands and they don't need no proof. They say they sick and tired of snatching down bars. Cause all the tow trucks is making it hard. And by the time they get in to your pad, you done flush it down the toilet. And now they're mad. And so they mad as hell to take you to jail. But you out the next minute cause you post bail. And on the very next day, But yeah, rock man, you'll see it soon. And you won't hear that, you'll hear a boom. You can't stop it, baby. You better rap. You better rap. You can't stop it, baby. The better rap. You were so high. That night when your eyes was tight and you didn't even notice go, go. I saw those that when they said it was there, you just shook your head and said, I don't care. Based out, based out, without no doubt that when they said give up, you cussed them out. And when your dope buster friends drove up in their car, you stuck out your chest and started acting hard. You took off your feeler shirt and your Reebok shoes and had the nerve to call the police. A bunch of fools, you called them pigs, sissies, and even punks. While the battering battery needed a jump. And by the time it got started, floor. And that's when the cops said they can't take no more. And you were so damn high, my little friend, that you didn't know your living room was in your den. You Can't stop it, baby. The are better around. about to eat dinner. Had a hard time at work and my day was getting thinner. My kids was in the room watching Mighty Mouse and my wife was getting ready to leave the house. But as she opened the door, she seen a flare. It was an undercover cop. He was standing there, so she hollered back to me, "Honey, come and see just who this strange man could be." But when I went to the door, I thought it was a thug, cause he kept asking me to sell him drugs. I said, "Listen, homeboy, what you talking about? You mistaken my pad for a rock house." Well know to you we all look the same, but I'm not the one slinging cane. I work nine to five and ain't a damn thing changed, and I don't have time for the hustle game. You can't stop it, baby. You better rap. through my bed. Mayor of the city, what you trying to do? They say they voted you in in '82, but on the next term, couldn't without no doubt. They say they gon' vote your jackass out because you must have been crazy or halfway whack to legalize something that works like that. And the chief of police says he just might flatten out every house he sees on sight because he say the rock man is taking him for a fool, and for some damn reason it just ain't cool. And when he drives down the street no respect. They call his force F troop. He can't stand it. He can't take no more. And now he's gonna have you all falling to the floor. And Mr. Rockman, you better stop someday. Hang it up, homeboy. Your house will pay. You can't stop it, baby. The better stop It, baby. The better man. well, do my best. And if you didn't see the bat around, cross your line. Then honey boom, a uh, honey boom, I'm telling you, give it time. Ja, net zoals eh, Dr. Dre, Alonso Williams, uh, oftewel de mannen van de World Class Wrecking Crew en NWA. De man die eigenlijk voor de hip-hop in de West Coast eh, best wel belangrijk is geweest, maar zijn naam, ja, ik weet het niet. hij is een beetje ondergesneeuwd. niet zo bekend geworden deze Toddy T met zijn eerste 12-inch, de Better Ram van 1985. Heeft hij inderdaad wel wat 12 inches gemaakt, maar staat toch niet in de lijst der grote samen met bijvoorbeeld Afrika Bambata en dergelijke. Maar goed, we hebben hem weer even op de kaart gezet, deze Tony T. En het eerste verzoekje druppelt binnen. Hoe kan het ook anders van Breuking? Heerlijk verzoekje trouwens hoor, want dit is een plaat die al een hele tijd in zijn hoes heeft gezeten. En moest weer even afgestoft worden, deze plaat van Contact. Het is hier allemaal bij de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Het is big fun. Ah, dit is Bye. city halls to Just keep it groovy. uit uh, eh, Willie Lester. Die uh, zat eerst onder andere bij Bobby Thurston en eh, Evelyn King, Gail Adams. En de ander was Rodney Brown. Die deed samen met El Giro, ook Bobby Thurston trouwens, en Sharon Red. Kwamen samen bij elkaar in 1982 onder de naam Contact. En maakte eenmalig deze funky electro. The Big Fun. Dat is een mooi verzoekje van jou, eh, Breuking. Heerlijk plaatje. We gaan een jaartje verder naar 1983. In Cleveland was er een grote funkgroep genaamd The Dance Band. En ze waren alweer klaar voor hun vijfde LP. De LP heet Joystick. En jij gaat luisteren naar het gelijknamige nummer. and we are Who Did Hi, this is Alexander O'Neill. My name is George Duke. This is Brother Africa Bambata of the Almighty Universal Zulu Nation. Hi, I'm Howard Hewitt. Hi, my name is Arthur Baker. Hi, everybody. I'm Melba Moore. I'm Lady E from Nucleus. Cosmo D. Hi, I'm Mary Davis. And I'm Abdul Raouz. And, and we're the SOS Band. Snoop D-O Double G. Hi, I'm Jody Watley, keeping the old school hip hop alive at Dance Radio Amsterdam. We're marching from Alaska to the US of A with the battle beat. The battle beat. The battle beat. The battle beat. The battle beat. The battle beat. The battle beat. The battle beat. We rock the empty mic. We're hippin' and a hoppin', and when we're on the floor, check out our poppin'. And when you see us move, it is a treat. All the people in the house jamming to this beat everywhere. We're rocking over here, we're rocking over there. We're rocking on the mic, chilling all homeboys. We all know imitators with a real mug boy. Then the story go around. Ain't too clean. Something about Marquis and J. King. So let me tell you, sucker, so you, can, get it straight. This crew is so chill, you, can, never imitate. Cause we're chilling on the mic and all the other MCs know it. They are rocking to the beat, but they just don't wanna show it. We're qualified, rectified, rocking till the day we die. Every time we come inside, MCs got to run it hard. turntable record playing. Jamming on the keyboards, masters of disaster. You know we rock it faster with the hand clappers. A rhyme so fresh, a rhyme so sweet. We rock you with our vicious battle beat. deze West Coast Electro van Frost. Met de Battle Beat op Triangle Records. Hard to find. Even kijken wat voor hem, want er zijn eh, heel wat verzoekjes binnengekomen. Hans Bon Hansen, Dancing Beat. Klinkt mij niet bekend in de oren helaas. Eh. Ik zou zeggen in de herkansing. Eh. Je hebt vast nog een andere plaat die je lekker vindt tip vroeg Jimmy Tunnel aan. U-turn. Ook het eind niet gehoord inderdaad, deze lekkere freestyle. Het zijn niet de temperaturen die we momenteel buiten verwachten bij de freestyle muziek. Maar wie weet kunnen we je kamer een beetje opwarmen met deze lekkere beats. Speciaal voor Stip dus. Jimmy Tunnel. De U-turn. deze Jim Chanel U-Turn uit 1984. Een productie inderdaad van Chris Barbosa en Mark Lidget. De twee mannen die ook verantwoordelijk waren voor Shannon. Denken van eh, Let the Music Play. Ja, ja, ja. Zij kunnen er wat van. Wow. You know, Gene... I wanna know why she's getting funky on me. You know what I'm saying? I'm saying, I'm saying. Is it a real truth fact that she's getting funky on me? Man, look, listen on the of the G.